De maan is een stil, de wind is gaan slapen. Misschien telt iemand de sterren vanaf en droomt dan zacht. Evenveel dromen tot de ochtend wacht. en het zilver in de lucht. Maar voor nog één moment met jou samen gaf ik de maan en de sterren terug. Het park ligt bezaaid A doesn't leave zilver in de lucht. Maar voor nog één moment met jou samen gaf ik de maan en de sterren terug. samen gaf ik de maan en de sterren terug. Voor nog één moment met jou samen gaf ik de maan en de sterren terug.